gesprek met oud-CDA-premier Ruud Lubbers afgerond. Na het gesprek wilde Lubbers niet zeggen wat hij precies met de koningin heeft besproken. Hij was op het paleis om te praten over de vorming van een nieuw kabinet. Lubbers is lid van het CDA en nu de VVD en de PVDA niet dichter tot elkaar zijn gekomen tijdens de onderhandeling over Paars Plus, lijkt er een cruciale rol weggelegd voor het CDA. Lubbers was premier van 1982 tot 1994 en is nu minister van Staat. Of hij de nieuwe informateur wordt of alleen maar werd geraadpleegd is onduidelijk. Enkele honderden bewoners van Valkenswaard moeten de nacht elders doorbrengen. Ze werden geëvacueerd in verband met een brand in een plasticfabriek. Ook twee verzorgingstehuizen werden ontruimd, omdat de bewoners last zouden kunnen krijgen van de rook en de stank. De brand brak de afgelopen dag rond 9 uur uit. Er werden 25 brandweerwagens ingezet. De brand is onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele nacht duren. Israël neemt maatregelen om bij militaire acties burgers te ontzien. Speciale officieren moeten de belangen van burgers in de gaten gaan houden. En ook wordt het gebruik van witte fosfor om rookgordijnen op te trekken aan banden gelegd. Israël neemt de maatregelen naar aanleiding van de honderden burgerslachtoffers... die vielen bij de aanval op de Gazastrook anderhalf jaar geleden. Het springpaard Okidoki is overleden. Vorige maand raakte de 14-jarige Ruin bij een springconcours in Cannes gewond aan een pees. Na een operatie leek hij goed te herstellen, maar hij is vanochtend toch gestorven. Okidoki maakte de afgelopen jaren furoren met de Nederlandse springruiter Albert Soer. Ze wonnen samen grote prijs.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 啊。 <laughs> internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Well, my friends, the time has come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 in dit licht zijn we nauwelijks ouder. Even een stilte, dan lachen we pas.